Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Door bosbranden ten oosten van de stad Huelva in het zuiden van Spanje... zijn vandaag zeker duizend mensen geëvacueerd. Inmiddels wordt ook een nationaal park bedreigd door de vuurzee. Volgens lokale media zijn onder de geëvacueerden veel vakantiegangers... die logeerden in hotels en op campings in de omgeving. De gasten worden onder meer opgevangen in sporthallen. De brand brak gisteravond uit in een bos met veel naaldbomen. De Spaanse autoriteiten vermoeden dat de brand is aangestoken. In Istanbul is een Nederlandse cameraman opgepakt. Hij was aan het filmen tijdens de Gay Pride in de Turkse stad. Volgens NOS-correspondent Lucas Waagmeester, die erbij was toen hij werd aangehouden... filmde de cameraman hoe deelnemers van de Pride werden gearresteerd. De Gay Pride in Istanbul is voor het derde jaar op rij verboden... volgens de autoriteiten om veiligheidsredenen. Desondanks gingen op verschillende plekken in Istanbul mensen de straat op. Een 27-jarige dronken man heeft vanavond op de A15 bij Papendrecht veel gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakt. Eerst hinderde die andere weggebruikers en vervolgens ramde hij een politieauto. De man uit Polen viel bij medeweggebruikers op door zijn asociale rijgedrag. Zo reed hij gevaarlijk dicht op passerende auto's. Agenten wachten hem op, maar de bestuurder negeerde alle stop- en volgtekens. Hij ging naast de politieauto rijden en ramde het voertuig. De agenten bleven ongedeerd, maar de man kwam tot stilstand tegen de vangrail, waarna die kon worden aangehouden. En bij een ongeluk op de A2 ter hoogte van Maasbracht zijn vijf mensen gewond geraakt, van wie drie ernstig. Er waren een auto, en twee motoren betrokken bij het ongeluk. In de auto zaten een man en een kind, ze raakten allebei zwaar gewond. En ook de motorrijders, twee bestuurders en een passagier, raakten gewond, van wie eentje ernstig. Vanwege het ongeluk is de A2 richting Maastricht tussen Gatem en Sint-Joost een paar uur lang dicht geweest. Het weer, vanuit het westen gaat het weer regenen, maar in de loop van de nacht trekt die regen ook weer weg. Morgen begint de dag grijs, maar later blijft het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe.